NOS Nieuws van 9 uur. Moutscheurs met het NOS Journaal. De Duitse bondskanselier Merkel wil dat de Europese Unie een vluchtelingenakkoord sluit met Tunesië en Egypte. Dat vergelijkbaar is met de deal met Turkije. De nieuwe deal moet het makkelijker maken om vluchtelingen die geen recht hebben op asiel terug te sturen. Merkel wil ook dat er meer geld gaat naar ontwikkelingssamenwerking. Ze denkt dat daardoor minder mensen naar Europa willen vluchten. In maart spraken de EU en Turkije af dat bootvluchtelingen die op Griekse eilanden aankomen meteen worden teruggestuurd. Een deel van het centrum van Utrecht is een tijdje spekglad geweest door frituurvet dat uit een tankauto was gelekt. Vooral op de Oude Gracht gleden veel fietsers uit, maar ook op het Domplein was het glibberen. Volgens RTW Utrecht was het frituurvet net opgehaald bij horecabedrijven. Inmiddels is op de gladde plekken zand gestrooid en voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. In het Mauritshuis in Den Haag hangen de komende maanden 22 Nederlandse schilderijen uit de collectie van het Britse Koningshuis. Het gaat om werken van schilders als Gerrit Douw en Jan Steen. De verzameling van de Britse Royals is een van de grootste kunstverzamelingen in de wereld. De collectie wordt nog steeds beheerd door koningin Elisabeth zelf. En Frankrijk stuurt de nieuwste film van Paul Verhoeven naar de Oscars. De film L is de Franse inzending in de categorie niet-Engelstalige film. Hij gaat over een zakenvrouw die wraak wil nemen op haar verkrachter. Het is voor het eerst sinds 1972 dat een film wordt ingestuurd die niet is gemaakt door een Fransman. Het weer vanavond en vannacht klaart het op en het koelt flink af. Morgen mogelijk een buitje in het westen, verder zo goed als droog. En vooral in het oosten schijnt de zon geregeld. Het wordt een graad of twintig.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 see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 TV op kanaal 45. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says. he is going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 blessing.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 yeah. 寂寞。